Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een explosie in een café in Sint-Petersburg... is een bekende Russische militaire blogger om het leven gekomen. Waarschijnlijk is er een bom afgegaan in het café in het centrum van de stad. Daarbij raakten ook 16 mensen gewond, melden Russische media. De pro-Kremlin-blogger die omkwam steunde de invasie in Oekraïne... en vond zelfs dat Poetin nog niet ver genoeg ging. Het is niet duidelijk of hij een doelwit was. De Amerikaanse journalist Evan Gurkovich, die afgelopen week in Rusland werd opgepakt op verdenking van spionage, moet onmiddellijk worden vrijgelaten. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, gezegd tegen zijn Russische collega Lavrov. De twee hadden voor het eerst sinds afgelopen zomer weer telefonisch contact met elkaar. Bij een ernstig ongeluk in de buurt van vliegveld Teugen is een parachutist om het leven gekomen. Volgens de politie is het een 49-jarige man uit Utrecht. Verder is er nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het ongeluk gebeurde op een weg tussen Apeldoorn en Twello. Meerdere hulpdiensten kwamen daar naartoe. De inwoners van Parijs mogen zich in een referendum uitspreken over de elektrische huurstepjes in de stad. Jongeren en toeristen maken vaak gebruik van die stepjes, maar omdat er veel ongelukken mee gebeuren wil het stadsbestuur er af. De opkomst lijkt hoog, er staan al sinds vanmorgen lange rijen bij de stembureaus. Bij de vrouwen is de Ronde van Vlaanderen voor de tweede keer gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische renster van SD Works reed 18 kilometer solo naar de finish. Haar Nederlandse ploeggenoot Demi Vollering won de sprint om de tweede plaats. Bij de mannen won de Sloveen Tadej Pogacar. Ook hij kwam solo over de finish.